Uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. De freelancejournaliste woont in Diyarbakir en schrijft veel over de Koerdische kwestie. Duizenden vluchtelingen zijn afgelopen dag in Midden-Europa onderweg geweest naar Oostenrijk en Duitsland. Een officieel cijfer is nog niet gegeven, maar verwacht werd dat er zo'n 7000 asielzoekers met de trein naar München zouden gaan. De Duitse regering bespreekt nog met de deelstaten hoe de asielzoekers over Duitsland zullen worden verdeeld. Bij de autorally van La Coruña in Spanje zijn doden gevallen in het publiek nadat een van de raceauto's uit de bocht vloog. Volgens Spaanse media zijn zes mensen om het leven gekomen, vier mannen en twee vrouwen. Zeker tien mensen raakten gewond. In de bocht waar het ongeluk gebeurde stonden veel rallyfans dicht op het parcours. Daphne Schippers heeft bij de Flame Games in Amsterdam de 100 meter op haar naam geschreven. Schippers won vorige week bij de WK in Peking goud op de 200 meter en zilver op de 100 meter. In het Olympisch Stadion was ze afgelopen dag een stuk langzamer, maar met 11 seconden en 12 honderdste bleef ze Sharon Simpson uit Jamaica ruim voor. Het weer in het binnenland blijft op de meeste plaatsen droog. Aan de kust kan nog een bui vallen.